7 uur. Clemens Peters met het... In Nijmegen is de Koningsnacht ontsierd door een steekpartij in het centrum. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het gebied daarna ontruimd. De duizenden aanwezigen vertrokken zonder grote problemen. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 49ste verjaardag. En dat doet de koning in Zwolle. En ook in de rest van Nederland gaat de verjaardag van de onze vorst niet onopgemerkt voorbij. De festiviteiten hebben wel te lijden onder het slechte weer. Gisteravond betekende dat bijvoorbeeld dat het in de binnenstad van Utrecht veel minder druk was op de vrijmarkt dan normaal. Hillary Clinton en Donald Trump hebben goede zaken gedaan in de race om het presidentschap voor Amerika. De democraat Clinton won vier van de vijf staten waar gisteren voorverkiezingen waren. En Trump was zelfs in alle vijf de staten zijn tegenstanders ruim de baas. Wat Trump betreft is hij nu de republikeinse kandidaat voor het presidentschap. Hij riep zijn tegenstanders Cruz en Kasich op om de strijd te staken. Een grote brand heeft vannacht een autosloperij aan de rand van Uden verwoest. Metershoge vlammen sloegen uit het pand. De schade bleef beperkt tot het bedrijf zelf. Voor het nabijgelegen ziekenhuis Bernhoven had de vuurzee weinig gevolgen. De wind stond gunstig, waardoor de rook naar het buitengebied ten noorden van de Brabantse plaats dreef. De brandweer is waarschijnlijk nog enkele uren aan het nablussen. De omzet van Apple is voor het eerst in 13 jaar gedaald. En dat komt vooral doordat er minder iPhones verkocht zijn. In het eerste kwartaal bedroeg de omzet ruim 50 miljard dollar tegen 58 miljard een jaar geleden. Ook de netto winst daalde met bijna een kwart naar 10,5 miljard dollar. Apple verkocht met name in China minder iPhones, iPads en Mac-computers. Topman Tim Cook verwacht ook in het lopende kwartaal minder omzet te halen.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 Kim and gets better. Are you loving the pain? the bang.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 catching my second wind. club so hype before. Get on the mic and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 living dangerously. Whoa. Every day it's same thing, different faces, no names, faces I never.